Twee uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De dreiging met een aanslag tegen het Belgische mediabedrijf DPG... kwam van Nederlandse rechtsextremisten. Dat schrijven Belgische media op basis van bronnen bij de politie. Het hoofdkantoor in Antwerpen is door de dreiging korte tijd ontruimd geweest. Het uiteindelijke doel zou zijn geweest om het adres van viroloog Mark van Rans te achterhalen. Die zit ondergedoken omdat de voortvluchtige militair Jurgen Konings het op hem gemunt zou hebben. DPG Media is het moederbedrijf van onder meer de Volkskrant en het AD. De EU wil sancties instellen tegen Wit-Rusland... vanwege de arrestatie van journalist Roman Protasevich. Dat is besloten op een top in Brussel. De regeringsleiders willen onder meer dat Wit-Russische vliegmaatschappijen worden geweerd in de Europese Unie. Protasevich werd afgelopen weekend opgepakt in Minsk... nadat het vliegtuig waarin hij zat gedwongen werd om uit te wijken. Op Aruba wordt de avondklok vandaag afgeschaft. Ook de gebiedsverboden die onder meer gelden op het strand worden opgeheven. De avondklok was de afgelopen week al ingekort en gold nog van middernacht tot half vijf ochtends. Restaurants en uitgaansgelegenheden moeten nog wel steeds om 11 uur de deuren sluiten. Op Aruba is het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken fors gedaald... en daarom versoepelt de regering nu de coronamaatregelen. De VS heeft het reisadvies voor Japan en Sri Lanka aangescherpt. Voor die landen geldt nu het hoogste risiconiveau... omdat het aantal coronabesmettingen is toegenomen. Het negatief reisadvies voor Japan komt twee maanden voor de start van de Olympische Spelen in Tokio... Onder meer de vakbond voor medisch personeel in Japan heeft opgeroepen om het evenement af te blazen. Maar volgens de Japanse premier Suga kunnen de Spelen veilig doorgaan. Het weer. Vannacht vallen de meeste buien in het noorden. Het koelt af naar een graad of 7. De komende dag is het opnieuw wisselvallig met felle buien. Het wordt een graad of 13.